Door mest om te zetten in elektriciteit en gas... kunnen boeren milieuvriendelijker werken. Aan het project van zuivelbedrijf Friesland Campina doen 200 boeren mee. Dat moeten binnen een paar jaar duizend zijn. Het aantal incidenten met dieren op het spoor daalt. Dat komt door maatregelen van spoorbeheerder ProRail. In overleg met boeren worden weilanden beter afgesloten... en in natuurgebieden staan paaltjes langs het spoor... die een afschrikwekkende geur verspreiden. Vorig jaar waren er nog 800 incidenten met dieren op het spoor. Dit jaar zijn het er volgens ProRail veel minder. Het gaat dan meestal niet om botsingen, maar er ontstaat wel vaak vertraging... als er een koe of een zwijn op het spoor staat. Voor het eerst heeft een politiechef op de Filipijnen toegegeven dat de politie systematisch mensen vermoordt. Hij zegt in de Britse krant The Guardian dat hij de afgelopen drie maanden betrokken was bij 87 moorden. Sinds het aantreden van president Duterte zijn op de Filipijnen naar schatting 3500 mensen vermoord. Vooral drugsgebruikers en handelaren. Duterte zegt zelf dat de meeste moorden worden gepleegd door burgercommando's. Kopers van een woonboot kunnen alleen nog een hypotheek krijgen bij de Rabobank. Tot voor kort konden ze ook terecht bij ING, maar die bank is ermee gestopt. En het is het kabinet niet gelukt om andere aanbieders te vinden. De Belangenvereniging van Woonbootbewoners vindt het ongezond dat de Rabobank nu een monopoliepositie heeft. De bank heeft de opslag voor woonboothypotheken al verhoogd. Nederland telt ongeveer 12.000 woonboten. Het weer in de loop van de ochtend op de meeste plaatsen zon. Het blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen zonnig en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Amsterdam-Utrecht staat tussen Breukelen en Maarsen 7 kilometer file. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Geldermals en Afrit Everdingen 8 kilometer. A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naden en Bunschoten 11 kilometer. Op de A9 Alkmaar richting Amsterveen 6 kilometer tussen Akersloot en Beverwijk. En tussen Afrit Haarlem-Zuid en Amsterveen 7 kilometer file. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zoetermeer en Knoop het Gouwen 40 minuten vertraging in 9 kilometer file twee rijstroken zijn dicht. En daarvoor richting Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meer nog eens 11 kilometer erbij. Op de A27 Breda-Utrecht tussen Knoop het Gorkum en Lexmond 4 kilometer file.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 En Verstappen rijdt op plek 10. Dit is over op zondag met Kate Titonstal. My heart knows better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. Baby, cause a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree.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 Sam Veld, Summer on You. Daarvoor Katie Tunstall. We hebben tijd niks meer van gehoord. Met eh, Black Horse en The Cherry Tree. Christina McHale heeft voor het eerst in haar eh, loopbaan een WTA-toernooi gewonnen. De 24-jarige Amerikaanse was in de finale in Tokio te sterk voor de Tsjechische Katarina Sidiakova. Ze won met 3-6, 6-4 en 6-4. McHale worstelde in de eerste set met haar service... en leverde drie keer haar opslag in. En daarna ging het lopen bij de als zevende geplaatste Amerikaanse. Ze trok de spannende tweede set, ehm, die ruim een uur duurde, naar zich toe. Ook in de beslissende tweede en eh, laatste set was het eh, krasverschil klein... maar McHale was op de beslissende momenten doortastender. De 20-jarige Siniakova verloor voor de tweede keer dit jaar een finale. In juli was Laura Siegemund in het Zweedse Bastad te sterk. Triatlete Rachel Klamer heeft zich in de slotwedstrijd van de ITU WK-series niet kunnen mengen in de strijd om de podiumplaatsen. De Beuningse die eindigde in het eh, Mexicaanse Cozumel als 16e. Klaver die in de Olympische triathlon in Rio de Janeiro nog als 10e eindigde... zakte in de WK-eindstand net buiten de, top 10. Ze kon niet aansluiten bij het zwemmen en kwam in de derde fietsgroep terecht. Klamer begon als tweede dus te lopen en haalde nog wel wat atletes in. Vrij teleurgesteld sluit ik mijn ITU-seizoen af. Na slecht zwemmen werd het fysiek en mentaal moeilijk. Voor eh, prima looponderdeel nog 16e. De wereldtitel eh, die ging naar Flora Duffy. De triatleet uit Bermuda. Die won de slotrace in Mexico afgetekend. Verwees daarmee topfavoriet en Olympisch kampioene Gwen Jorkensen naar de tweede plaats. Xander Bogaerts heeft de Boston Red Sox in de MLB weer een stap dichter bij de divisietitel in de American League East eh, gebracht. Met een homerun, twee punten en totaal drie binnengeslagen punten had de Arubaanse honkballer een groot aandeel in de 6-5 overwinning op de New York Yankees. De Red Sox staan nu drie zegens voor op Baltimore en Toronto... die een nederlaag opliepen tegen respectievelijk Tampa Bay en Los Angeles Angels. De Yankees verspelden eerst een 3-0 en vervolgens een 5-2 voorsprong... en gingen voor de zesde keer in zeven wedstrijden onderuit. In de zevende inning sloeg Moki Bats de 5-5 binnen... waarna hij op een eh, wilde worp het winnende punt maakte. De New York Yankees verloren niet alleen de wedstrijd... maar ook nog eens twee spelers. Starlin Castro en Jacoby Alice Burry raakten geblesseerd. Nou, dan weet je dat ook weer, hè. We gaan nog even kijken op de velden. Is er nog wat eh, veranderd? Eh, nee, nog steeds 0-0 tussen PSV en Feyenoord. Hier is Illo en Olivia Newton-John. Weet je nog, de zomer van 1991 was dit een knater van een hit. Echt een eh, guilty pleasure bijna. Army of Lovers Crucified zijn nog wel stiekem bij elkaar. Nadat ze eh, uit elkaar waren, hebben nog meegedaan aan de voorronde van de Eurovisie Songfestival in 2013. Maar daarna nooit meer wat van ze gehoord. Verder voor de Electric Light Orchestra met eh, Olivia Newton-John met Xanadu. Het is rust. PSV domineerde, maar is nog niet gescoord. De ruststand bij PSV Feyenoord is 0-0. En ook bij PEC AZ is het rust. De Alkmaarders leiden met 1-0 door het doelpunt van Wout Weghorst. Dit is CFM Zandvoort. Zometeen de Rackathon dat nu plaats van deze week. Maar eerst Joe Jackson, Stepping Out. September was een onverwachte hit voor eh, September, dus Cry For You. Daarvoor Joe Jackson, Stepping Out. Onvoorstelbaar, het is precies half vier, 18 september 2016. Het is tijd voor de Rackathon dat nu plaat van deze week. Zorgvuldig uitgezocht door uh, Maarten Vrijen. En dan kan je verklappen dat er diepgaande onderhandelingen zijn voor een... Eh, Reggaeton slash salsa. Zeg maar gewoon Latijns-Amerikaans programma hier bij CFM. En hoe dat gaat, ja, dan moeten we nog eventjes eh, afwachten. Maar dat het gaat komen, dat is een zekerheid. De nu plaats van deze week, de Macarena uit 94. Wie kent hem niet? De wereldwijde Spaanstalige hit van Los Del Rio kwam met een eigen dansje en uh, was mateloos populair. Deze heren van toen al middelbare leeftijd hebben nooit meer hoeven werken. Hoe heerlijk is dat? Hun nummer heeft voor lange tijd de hitlijsten in Latijns-Amerika... de Verenigde Staten en Europa aangevoerd. Ze hebben nooit meer een hit van deze omvang gehad... hoewel ze nog steeds actief optreden en eh, muziek maken. Afgelopen zomer heeft de Cubaanse reggaetongroep Gente Di Zona... de heren weten te strikken om een nieuwe versie van het nummer op te nemen. Mas Macarena is niet de grote hit geworden waarop men hoopte... Maar het is wel een leuk nummer met een eh, videoclip die is opgenomen in Havana. En dat is natuurlijk eh, in Cuba. En daarom ook de Reggaeton.nu plaat van deze week. Pero esta vez con cuerpo, alegría, Macarena. Years Years met King. En daarvoor de Rackathon.nu plaat van deze week. Genta di Zona met eh, Mas Macarena. Wil je zomaar eens een keertje mail, eh, nalezen? Kan het op uh, En we hebben zelfs een aparte Spotify playlist. Om alle nu platen te, af te spelen. Hartstikke leuk om dat eens een keertje te draaien zou ik zeggen. Um, zometeen wat lokaal en regionaal informatie hier bij ZFM Zandvoort. 106.9 in de Vrije Eter jaar. zo'n mooie zondag als vandaag moet je eigenlijk deze plaat keihard draaien. Michael Franks met Eggplant. Whenever I explore the land of yin, I always take one on the chin. And now this lioness has almost made me tame. I can't pronounce her name, but Eggplant is her game. lady sticks to me like white on rice. She never cooks the same way twice. Maybe it's the mushrooms, maybe the tomatoes. I can't reveal her name, but eggplant is her game. When my baby cooks her eggplant she don't read no book. She's got a Gioconda kind of dirty look. And my baby cooks her eggplant about 19 different ways. Sometimes I just have it raw with me. on her knees. Maybe it's the scallions, maybe she's Italian. I can't reveal her name, but eggplant is her game. When my baby cooks her eggplant, she don't read no book.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 Do the right thing. You got to do the right thing. Do the right thing. Do the right thing. You got to do the right thing. Right about now, on the spot homeboys Help me count we something like this. One, two, three, and in London. Gotta do the right thing. traditional old school eh, middag op CFM. Red Hat King Ping was dit met Do The Right Thing. En daarvoor eh, Michael Franks met Eggplant. Voor Zandvoort en de regio. Trouwens nog steeds 0-0 eh, in Eindhoven, 0-1 in Zwolle. AZ Leiden natuurlijk. En het is spannend, de Grand Prix van ehm, eh, Singapore. Want eh, Nico Rosberg en Ricciardo die zijn elkaar genaderd bijna. En eh, op 11,3 seconden trouwens. Maar in ieder geval, volgens mij moet Rosberg nog naar binnen. En Verstappen die is in gevecht met niemand minder dan Fernando Alonso om plek 6. Gaan we even wat politiek nieuws met je doornemen. Een echte gamechanger, zo noemt wethouder Gerard Kuipers... de onderzoeksresultaten die Stichting Vrije Horizon heeft aangeboden... aan de burgemeesters en wethouders van de kustgemeenten... en de leden van de Tweede Kamer. De kustgemeenten zijn blij met de positieve cijfers... voor de plaatsing van windturbines op locatie IJmuiden-Ver. Al geruime tijd pleiten Bergen, Kwadwijk, Noordwijk, Wassenaar en Zandvoort... voor deze locatie om windenergie op te wekken. IJmuiden-Ver ligt buiten het zicht van de kust... en er is ruimte voor het opwekken van veel meer windenergie. Het onderzoek van ECN, dat in opdracht van Stichting Vrije Horizon is uitgevoerd uitgevoerd... is voor de kustgemeente een steun in de rug. En ver blijkt naast een zeer realistisch... ook een financieel aantrekkelijk scenario. Kuipers namens de kustgemeente zegt hierover... voor de landelijke politiek is het belangrijk, dit belangrijke informatie... om te betrekken bij de besluitvorming over de windparken op zee. Deze nieuwe berekeningen en inzichten laten zien... dat grote windparken verder op zee niet duurder zijn... en zelfs een hogere energieopbrengst hebben. Dit is een kanteling in de discussie over wind op zee. Ik ben blij met de eerste reacties uit Politiek Den Haag... om deze nieuwe cijfers en inzichten te betrekken bij de besluitvorming. Uit het nieuwe onderzoek van ECN blijkt dat de berekende meerkosten... voor locatie Ver kunnen halveren. Aanvullend onderzoek naar schaalvoordelen en windopbrengst... geeft aan dat Ver economisch zelfs beter is... dan plaatsing op locatie Hollandse kust. En dat is in zicht van de kust. Realisatie van windenergie op Ver betekent ook een enorme stap voorwaarts... in de uitvoering van het energieakkoord. Bovendien blijkt uit een zeer actuele tender... dat de windparken kunnen gebouwd voor 41% minder subsidie... dan door de minister van Economische Zaken werd berekend. Het eerste gehanteerde argument van meer kosten van IJmuiden-Ver... ten opzichte van Hollandse Kust komt hiermee te vervallen. Dan nog een ander bericht. De rechter heeft het ingediende beroep van Logeo BV... huurder van het pand eh, Straat 44... in de volksmond het Groot Huis genoemd, ongegrond verklaard. De rechtbank is van oordeel dat de beslissingen op bezwaar van de gemeente Zandvoort juist zijn... en dat de horeca-exploitatievergunning terecht door de gemeente is geweigerd. In het pand Brede 44 werden zonder exploitatievergunning arbeidsmigranten ondergebracht. Voor de omwonenden bracht dit illegale hotel overlast met zich mee. De gemeente heeft exploitant eh, Logeo BV verschillende keren opgedragen... met een last onder dwangsom om de exploitatie te stoppen. Logeo BV ging echter door met het uitbaten van het pand. En na een zorgvuldige procedure heeft de gemeente op 10 december 2015... het pand aan de Brederode Straat 44 gesloten. Le eh, Logeo BV was het daar niet mee eens... en heeft beroepsschriften ingediend tegen de geweigerde horeca-exploitatievergunning... de last onder dwangsom en het sluiten van het pand. Op 2 september heeft de rechter van de rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan... en de gemeente Zandvoort in het gelijk gesteld Logeo kan nog steeds ehm, ja, in hoge beroep gaan bij de rechtbank. Dit is Madness. meisje eh, Liza Stansfield met The Real Thing... en daarvoor Madness met House of Fun. We kijken even naar eh, de tussenstanden bij eh, de wedstrijd PSV tegen Eindhoven. Nog steeds 0-0 en we zitten in de slot van de Grand Prix van Singapore. Nog steeds Rosberg op nummer 1, maar zijn, hij ziet zijn voorsprong heel erg hard slinken. En onze vriend Max Verstappen zit op plek 2 in de Grand Prix van Singapore. Goed, tot zover het tweede gedeelte van dit prachtige programma Zandvoort op zondag op ZFM. En deze hebben we al een hele tijd niet meer gehoord. Wel een hele grote hit voor Clean Bandit met uh, Just Clean, Rutterby. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me.